om het kamp van de anti-regeringsdemonstranten te verlaten. Het Rode Kruis is gevraagd hen daarbij te helpen. Eerder werd gemeld dat er in delen van Bangkok een avondklok wordt ingesteld. Maar volgens het leger is een avondklok buitenproportioneel en kan het averechts werken. De afgelopen dagen zijn bij gevechten tussen het leger en de roodhenden zeker 25 doden gevallen. Het vliegverkeer in Noord-Ierland en een deel van Schotland en Engeland heeft last van as uit de vulkaan op IJsland. Het vliegveld van Belfast is vanochtend gegaan en ook enkele luchthavens in het noorden van Engeland gaan vanmiddag dicht. Het gaat onder meer om Manchester en Liverpool. De vliegverboden gelden voorlopig voor enkele uren. De luchthavens in Londen kunnen voorlopig open blijven. In Nederland zijn er geen problemen, zo zegt een woordvoerder van Schiphol. In Amsterdam wordt sinds vanochtend het vuilnis weer opgehaald. In Utrecht begon de reinigingsdienst gisteren al met het opruimen van de troep op de grote pleinen in de binnenstad. De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereikten vrijdagavond een nieuwe CAO voor bijna 200.000 ambtenaren. De familie van een ontvoerde Duitse bankiersvrouw looft 50.000 euro uit voor de tip die leidt tot de arrestatie van de daders. De vrouw werd woensdag in haar huis in de plaats Heidenheim in het zuidwesten van Duitsland ontvoerd. Sindsdien wordt met man en macht naar de bankiersvrouw gezocht. Vandaag wordt een bosgebied ten noorden van Heidenheim uitgekampt. De vier verdachten die gisteren zijn opgepakt op een zeilschip vol hash in de Waddenzee komen allemaal uit Nederland. Een van de opvarenden van het schip is een veroordeelde crimineel. Hij moet nog 850.000 euro boete betalen vanwege geld dat hij met misdaad heeft verdiend. Op het schip werd 3000 kilo hars gevonden met een waarde van 15 miljoen euro.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 Het is eh, acht minuten over twee. En wat gaan we deze middag allemaal doen? We gaan eens eventjes kijken wat er ja, de afgelopen week allemaal gebeurd is in de regio qua nieuws. Verder geen voetbal, want het seizoen dat is natuurlijk eh, tegen het einde. dus geen Bloemendaal. Wel Bloemendaal hockey, want die speelt vanmiddag vanaf half drie, kwart voor drie op het kopje van Bloemendaal. Daar zijn we natuurlijk helemaal live bij hier bij AB Radio en ZFM Zandvoort. Verder heel veel fijne muziek.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 Jorde Carol Emerald en Catman op AB Radio en ZFM Zandvoort... in het programma Zondag in Kennemerland. Het is 16 minuten over 2. Zometeen krijg je mij een overzicht van de gebeurtenissen. Wat er afgelopen week is gebeurd. De belangrijkste headlines. En om half drie gaan we natuurlijk eventjes praten. En dat doen we dan met Frits Reek. Hij zit op het eh, kopje van Bloemendaal... waar het inmiddels al lekker druk aan het worden is... voor de wedstrijd van Bloemendaal Hockey. Nou, dat is zometeen allemaal op AB Radio en ZFM eh, Zandvoort. In het programma Zondag in Kennemerland ook nog muziek onderweg van The Counting for Girls... en ook nog Christine W. Maar nu eerst Lovers Lane. en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. En eventjes wat eh, nieuwsheadlines met je doornemen. Want leden van de tennisvereniging Bloemenduin aan de Johan Verhulsweg moesten zaterdagavond in Allerhelft clubgebouw verlaten. Nou, dat kwam, want na de, na de tenniswedstrijden was een oude boiler overhit geraakt en in brand gevlogen. De mensen die ondertussen aan de derde helft in de kantine waren begonnen, moesten, de brand, eh, moesten het pand snel met het biertje nog in de hand verlaten. En een dappere man was ondertussen begonnen met de vlammen te doven. En de toegesnelde brandweer hoefde de zaak nog alleen maar even te controleren. Nou, ondanks het kordate optreden van eh, dat het gebouw, eh, ja, ondanks het kordate optreden, heeft het gebouw wel wat rookschade opgelopen. En de leden die buiten stonden te wachten. Die konden na een klein kwartiertje weer terug naar de kantine om de borrel voor te zetten. Nou, dat was dus eh, gisteravond rond een uurtje of negen. Dat was dus in, uh, in Bloemendaal aan de Johan Verhulsweg. Dus de tennisvereniging had een, eh, een klein brandje al daar.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 En er zijn altijd vragen waarvan je, ja, je dacht dat het... Ja, het, het houdt je in ieder geval altijd bezig. En zo hield eh, Frits de vraag bezig van waarom zit de reserve doelman altijd eh, niet op de bank, hè Frits? Nou, het is niet altijd dat hij eh, niet op de bank zit, Roderick. Goedemiddag trouwens. Maar bij deze wedstrijd, Bloemendaal HGC, HGC de koploper tegen nummer 2 Bloemendaal, zit Mike Klaushuis... Huis niet op de bank. En dat heeft een bijzondere reden. Je bent niet geblesseerd, want je hebt met de tweede vandaag gespeeld. Maar het is een tactisch eh, manoeuvre. Ja, dat klopt. Eh, we hebben dit jaar een eh, extra brede selectie. We zijn met, met 20 man, terwijl je maar met 16 man op de lijst mag staan. En Max Caldas, onze coach, die heeft ervoor gekozen om vandaag met 15 spelers en één keeper aan te treden. Dus ja, ik zit vandaag op de tribune. Ja. Nou eh, kom ik ook hier al een paar jaar. Maar wat is nu de procedure, het zal niet gebeuren, dat Jaap Stokman geblesseerd het veld zou moeten verlaten? Ja, dat is een goede vraag. Eh, ik, ik heb geen flauw idee. Jaap doet het op dit moment eh, ja, erg goed. Is denk ik nu al, ja, al ruim twee jaar niet geblesseerd geweest. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat dan een, een bankspeler de keeperspullen aan mag trekken en, en op het goal moet gaan staan. En ja, wie dat is, dat is voor <laughs> mij ook een vraag. Dus er wordt een risico genomen vanmiddag? Er wordt een risico genomen. Maar dat dus bij, bij uh, Michel van Heuvel, de bonds, echt voormalige bondscoach, die deed dat bij, tijdens het WK ook, eh, ook met één doelman eh, present. Ja, klopt. Volgens mij is er sinds de Olympische Spelen of iets daarvoor een trend ingezet om, om maar met, met één keeper aan te treden. En, ja, het is een risico, maar als je kijkt naar de, de uitval van keepers, dan valt dat heel erg mee. Dat is zo, want ze zijn heel erg goed beschermd de wedstrijd van vandaag, want daar gaat het over natuurlijk. Hè. Ehm, Boemendaal eh, wil heel graag winnen van AGC, hè? Eh, de koploper denk ik. Ja, uiteraard staat veel op het spel. Eh, vandaag wordt er beslist wie de eerste deelnemer zal zijn van Nederland aan de European Hockey League, de EHL. De nummer 1 van de competitie die, die heeft dan zijn ticket binnen. En ja, wij strijden vandaag tegen AGC om, om die felbegeerde eerste plek in de competitie. AGC presteert eh, boven verwachting dit seizoen. Heeft dat jou verbaasd? Ja, dat heeft mij heel erg verbaasd. Ik heb eh, zelf een tijd terug bij AGC gespeeld in de jeugd. En AGC is een leuke club en vorig jaar hebben ze natuurlijk niet echt heel erg goed gepresteerd. En eh, ja, dit jaar ja, bijzonder goed. Dus knap van ze en ja, we gaan het zien hoe ze het in de play-offs gaan doen. topscorer Jackson, Ashley Jackson, 28 goals. dat zou iets voor Bloemendaal zijn. Ja, eh, het, is een, het is een goede <laughs> strafcorner, man. Ik moet zeggen dat, dat uh, Ommer Meijer, onze eigen strafcorner-specialist is op dit moment denk ik ook wel weer erg goed op dreef. De playoff spanning die zit er weer in. Dus eh, ja, ik heb eigenlijk het volste vertrouwen dat, dat Olmer er ook weer een aantal in gaat leggen. En ja, Ashley, het, is, het is gewoon een wereldspeler. En ehm, nou ja, wie weet. Ja. Ehm, Bloemendaal heeft de laatste weken naar behoren gepresteerd. Gewonnen van Amsterdam, gewonnen van Tilburg, moet niet zo moeilijk zijn. Daarvoor was het een, eh, een kleine dip eh, met eh, ook belabberd hockey. is die periode nu afgesloten? Gaan we weer omhoog nu richting playoffs? Ja, ik, ik, denk dat dat, een periode is geweest die ieder team tegenkomt. Uh, het is, het is, je kan niet verwachten dat je altijd naar behoren of, of tot je top presteert. En je merkt nu gewoon op trainingen en tijdens wedstrijden dat er een, een andere spanning is. Dat er een bepaald bloedje begint te koken voor de play-offs. Dus uh, ik verwacht dat soort spel in ieder geval niet meer te zien. Ja. Wat uh, kritiek is er natuurlijk ook, eh, uiteraard je weet hoe journalisten werken, ehm, over het veelvuldige en vaak dubbele wissels eh, die eh, Max tijdens de wedstrijd doorvoert. Word je daar niet helemaal gek van? Nou ja, ik, ik moet zelf zeggen dat ik, dat ik het er wel mee eens ben. Omdat onze jonge jongens die doen het echt ontzettend goed. En... Ehm, het, het, geeft misschien wat minder ritme, waar Max altijd heel erg op hamert. Maar ja, zoals tegen Amsterdam, we hebben ontzettend veel doorgewisseld. En dan zie je dat we zeg maar qua fitheid echt ver boven Amsterdam uitsteken. En dat heeft ook te maken met al die wissels. En ja, ik, ik denk dat het een stukje gewenning is. En ik denk dat dat nu bij de ploeg begint te komen. En ehm, ja, dat, dat hoort er denk ik bij. En dat, dat is nu geaccepteerd. Ja, de, de, de neutrale toeschouwer die begrijpt niet dat de beste spelers van de wereld, eh, de Nooier en Dwyer, soms eh, worden gewisseld eh, voor vijf minuten rust. Ja, ja het, het is toch een feit dat iedereen een jaartje ouder wordt. En, en ook deze heren van formaat. Alleen, ehm, dat is het? Ja, dat denk ik wel. Het, En, en deels natuurlijk tactisch eventjes wat aanwijzingen vanaf de bank die je als ze in het veld staan niet kan geven. Dus eh, ja, het is, het, is, het is rust. De heren beginnen ouder te worden. Uh, Ten slotte over je eigen positie. Je bent eh, tweede doelman. daar heb je bewust voor gekozen. De mogelijkheid dat je speelt zijn eigenlijk alleen in de tweede. Heb je niet de ambitie om ook nog eens in een eerste team te staan? Ja, die ambitie die is er natuurlijk wel. Ik ben, ja, ik ben nu 20 jaar, dus ik heb nog wel eventjes te gaan. Maar ehm, ik heb het op dit moment ontzettend naar mijn zin bij Bloemendaal. En eh, ja, het is gewoon leuk om met, met zulke goede eh, jongens te spelen en te trainen. En, maar, eh, als er een, een hoofdklasse komt, hoofdklasseclub komt, die, denkt nou laten we hem eens proberen, dan ben je er voor in? Als het een hoofdklasseclub is wel. <laughs> Mooie woorden om te besluiten. Mike Klaushuis, de tweede doelman achter Jaap Stokman van Bloemendaal. Hij kijkt de wedstrijd niet vanaf de bank, maar vanaf de tribune, Roderick. Ja, tactische zet dus. Is het al een beetje druk op het kopje, want het is mooi weer. Eh, een belangrijke wedstrijd. Ik denk dat je er al langs gereden bent, want de tribune staat er al. Kijk, dus eh, het is zo gezellig druk. de play-offs eh, die 6 juni losbarsten. En hij is heel aardig gevuld. Hij is heel aardig gevuld. Nou, we gaan deze middag meemaken. Dus zometeen die wedstrijd op het kopje van Bloemendaal. Frits, dankjewel. Tot zover. Straks natuurlijk live die wedstrijd op AB Radio en zie je van Zandvoort. na. Hij fietst al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen half naakt voorbij, de jury op een rij. Ze lakt haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden je dik. Echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint. Ze komen naar je toe, of je nu slaapt of eet, of half aangekleed. Een feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden, rijden dik te vrienden als je wint. Nooit meer eenzaam zolang je wint. als jij Heb je vrienden? Heb je vrienden? Rijen dik. rijden dik. Echte, vrienden. Als, als jij wint. Nooit, nooit, nooit, nooit meer eenzaam. Zolang je wint. Als je wint. Heb je vrienden? I must confess, a thousand degrees. Bring out the beast inside of me. Don't be afraid, blow into the blaze. It's gonna melt your fears away.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 Get on the floor, move your booty, mama. Yeah, With a blast, blast, to blast in a pajama. No nah. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that titty, not the city I'm sitting on. Hey, shorty, I know you wanna party.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 Radio en ZFM antwoord op de zondagmiddag. Dat betekent dus zondag in Kennemerland. Jorden de Black Eyed Peas en Hey Mama. En we gaan snel naar het hockeyveld voor het eh, verslag van de wedstrijd van Bloemendaal. amper 30 eh, seconden oud eh, was de eerste helft van Bloemendaal HGC. En eh, de mensen die aankomen lopen, want je kan hier nauwelijks je auto kwijt... die kijken al een beetje beteuterd naar het eh, scorebord. Want uh, Bloemendaal leidt al binnen 30 seconden met 1 tegen 0 tegen de, tegen de koploper. Met de eerste de beste aanval leverde een strafcorner op. En die werd, ja, een heel zenuwenoorlog ging eraan vooraf. En uiteindelijk was het Epi Kissing die voor de mislukking leek te zorgen. Hij deed een paar stappen naar rechts en wist toen... de doelman, eh, niet eerst het beste, Guus Vogels, onverwacht en verrassend eh, te verschalken in de korte hoek. En ja, Bloemendaal leidt dus eh, met 1 tegen nul. En dat eh, zal de, de toeschouwers hier eh, rond het hockeyveld... en ik denk dat er zo'n kleine 1500, 1600 eh, toeschouwers op dit moment al zijn... en het loopt nog steeds het loopt aan... die zullen daar met, met genoegen naar kijken. Vooralsnog komt Bloemendaal dus enerverend uit de kleedkamer... en uit de stadblokken, zoals nu weer. Ronald Brouwer, helemaal in zijn eentje richting Guus Vogels... op de rand van de cirkel, de Nooier in de doelmond... maar die bal, daar kan Teun de Nooier net niet bij weer een geweldige break, een counter van Bloemendaal. Ze hebben er zin in, maar voorlopig is het bij één doelpunt gebleven. Vier minuten gespeeld, Bloemendaal HGC 1 tegen 0. En dat zijn natuurlijk Frits ons En ja, zo'n wedstrijd duurt natuurlijk verschrikkelijk lang. Dus er kan nog van alles gebeuren. En dat hoort natuurlijk helemaal live van Babi Radio en CFM Zandvoort. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare.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 Hey, you know that I like it when you call me papi, but it seems like they be, baby, be. But you've been seeing another chico baby. you know that he can't go down like me. And you know that the nigga can't freak like me. So mommy, tell me one little thing. How deep is your love for me? every can I see. The way you wiggle wiggling, the way you move your body. He can't make it get wetter than me, but I bet you keep telling you he better than me. Ooh, you know that he can't go down like me. You know that he ain't no free like me. So baby, tell me one little thing luistert naar AB Radio en CFM Zandvoort. Jordan Drew en daarvoor natuurlijk eh, All City Fireflies. En eh, daarmee werd het eh, vier minuten voor drie uur. Dat betekent dat we naar het nieuws van drie uur gaan. Daarin natuurlijk het vervolg van de wedstrijd Bloemendaal tegen HC, HGC. En nu muziek van Natasha Benningfield en Single.